Eén jonger zegt dat ze per maand bijna 400 euro minder krijgt. En hoe dat kan is vaak onduidelijk, zegt mijn collega Anna Pruis. Ja, waarjongers vinden het vooral lastig dat ze ingewikkelde berekeningen thuis krijgen. Ja, het is heel moeilijk om die na te gaan en daar nou echt eh, wijs uit te worden. Ook staan er in de brieven die waarjongers krijgen vaak allemaal ingewikkelde termen die voor de meeste mensen echt super lastig te begrijpen zijn. En als je ineens minder geld krijgt, dan wil je wel kunnen checken waarom dat is. Het ministerie van Sociale Zaken en uitkeringsinstantie UWV doen onderzoek naar die gevallen. De EU heeft nog eens 200 miljoen extra coronaprikken besteld van Pfizer... Nederland is van plan veel prikken te zetten met dat vaccin. Tot nu toe heeft ons land 20 miljoen doses Pfizer besteld. Ongeveer een kwart van alle prikken die hier gezet gaan worden. Scholieren willen niet langer wachten. De scholen moeten zo snel mogelijk weer open, zeggen ze. Zo net hielden ze een demonstratie in Den Haag. Volgens scholierenclub LAX heeft de scholen-lockdown lang genoeg geduurd. Eenzaamheid neemt toe, slapeloosheid neemt toe, depressiviteit neemt toe. Eh, meer zitten tegen een burn-out aan. Nou, dat laat volgens mij wel zien dat de nood heel hoog is. Dat we zo snel mogelijk moeten kijken hoe het onderwijs stapsgewijs of verantwoordewijs open kan. Het Eurovisie Songfestival krijgt een Nederlands voorprogramma. Deze artiest opent de tweede halve finale. Eefje de Visser doet dat niet alleen trouwens. Breakdancer Redo staat met haar op het podium. Redo werd geboren met maar één heup en één elleboog en heeft vijf vingers. Met zijn dans wil hij laten zien dat je tegenslagen kunt overwinnen en helpt mensen te inspireren. Het Songfestival is in mei in Rotterdam. Het weer, veel bewolking en misschien een spatje regen. Al kan de zon er soms ook even tussendoor komen.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 In de haven van Rotterdam is in een container met koffiebonen uit Brazilië... een grote hoeveelheid cocaïne ontdekt. Het gaat om ruim 1300 kilo met een waarde van bijna 100 miljoen euro. Kaartjes voor uitgestelde concerten, festivals en voorstellingen blijven langer geldig... De termijn wordt verlengd van 13 naar 26 maanden. Door de regeling kunnen mensen hun bestaande kaartje bewaren... het omzetten in een voucher of het geld terugvragen. Het weer, veel bewolking. In Limburg en in het noorden kans op een buitje.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 So we in our team just to run the show. You never knew that we had such flows. Mystique making money, so we're making that dough. If you never know, better get to know. So we in our team just to run the show.